Kasper Meijer met het NOS-journaal. Er kan in Nederland binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarvoor waarschuwen de waterbedrijven in een rapport waar NRC over schrijft. Volgens de bedrijven loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan... door droogte, verzilting en een toenemende vraag naar water door de bevolkingsgroei. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van drinkwaterbronnen... door vervuiling door landbouw, industrie en huishoudens. De waterbedrijven pleiten voor maatregelen en meer urgentie bij de politiek. Bij de Italiaanse parlementsverkiezingen heeft het rechtse blok volgens exit polls een ruime zege behaald. Het blok bestaat uit de partijen Fratelli d'Italia, Lega en Forza Italia. En die haalden samen tussen de 41 en 45 procent van de stemmen. In het Italiaanse kiessysteem zou dat betekenen dat de partijen genoeg stemmen hebben voor een meerderheid. Fratelli d'Italia, de partij van de radicaal-rechtse Giorgia Meloni... is volgens de peilingen de grootste partij. Meloni wordt daarmee waarschijnlijk de volgende premier van Italië. Bij het instituut Mijnbouwschade Groningen zijn 136 schademeldingen binnengekomen... na de aardbevingen bij Uithuizermeden en Uithuizen. De dorpen in het noorden van Groningen werden zaterdagmiddag opgeschrikt door bevingen... met een kracht van 2,7 en 1,7... De afgelopen twee maanden bedroeg het gemiddelde aantal schademeldingen per dag 107. De Nationaal Veiligheidsadviseur van de VS zegt dat er achter gesloten deuren en op hoog niveau met het Kremlin is gesproken over de dreigementen van Poetin eerder deze week. Die zei in een tv-toespraak dat Rusland alle middelen zal inzetten die nodig zijn om het land en volk te beschermen. Het Witte Huis heeft nu gezegd dat elk gebruik van kernwapens catastrofale gevolgen zal hebben voor Rusland. Het weer, vannacht wat lichte regen.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 There are lonely roads we go down following the feeling. But if it's not worth fighting for, then it's got no meaning. All I know is I try with everything I got. Yeah, waving all the stars from all the battles that I fought.